Mark Visser met het NOS Journaal. 0900-nummers voor klantenservice worden goedkoper. Minister Verhagen heeft bepaald dat die nummers geen extra kosten per minuut in rekening meer mogen brengen. De Tweede Kamer had Verhagen gevraagd onderzoeken of het mogelijk is de wachttijd bij een telefonische klantenservice gratis te maken, maar daar voelt de minister niks voor. In het nieuwe systeem kosten telefoontjes naar een 0900 service nummer evenveel als gesprekken naar een vast nummer of een vast bedrag voor het hele gesprek. De A1 richting Amsterdam is bij Diemen afgesloten na een aantal ongelukken. Bij het knooppunt Diemen gebeurde een ongeluk en in de file die daardoor ontstond gebeurde ook een aanrijding. Inmiddels staat er een lange file tot aan Bussum. Volgens de AWB gaat de snelweg pas om 9 uur weer open. Omrijden kan via Utrecht over de A27, A12 en A2. Verkeer uit het noorden kan beter via de afsluitdijk naar Amsterdam rijden. Op de A58 richting Middelburg is een achtervolging geëindigd met een schietpartij tussen de politie en gewapende mannen in een auto. Drie mannen in de auto zijn bij de schietpartij gewond geraakt en aangehouden. Een arrestatieteam achtervolgde de auto op de A58. Die is nu voor onderzoek in beide richtingen afgesloten tussen de afritten Rilland en Ierseke. Dat zal tot zeker 12 uur duren. Later op de dag maakt de politie meer bekend over de zaak. Andy Murray heeft zonder problemen de halve finale van de Australian Open bereikt. De Schotse tennisser versloeg de Japaner Nishikori met 6-3, 6-3 en 6-1. Murray speelde in de halve finale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Djokovic en Ferrer. die partij is nu aan de gang. Bij de vrouwen heeft Maria Sharapova de halve finales bereikt. De als vierde geplaatste Russin was met 6-2 en 6-3 te sterk voor haar landgenote Ekaterina Makarova. Het weer in het westen wat lichte regen. De oosten blijft het droog, maar vanmiddag kan er overal wat lichte regen vallen. Het wordt een graad of 6. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op woensdag, dat komt door ongelukken. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam is dicht bij Diemen na een ongeluk met 10 personenauto's. Tussen Bussum en Diemen staat daar de 12 kilometer file. Verkeer staat daardoor ook vast op de A6, Lelystad richting Muiden, voor Muidenberg 10 kilometer. En in die file is ook een ongeluk gebeurd. Bij Muidenberg zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden vanaf Almere via Utrecht over de A27 en de A2. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen staat voor het Raasdorp 7 kilometer file. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Nooddorp 7 na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere en Hilversum 13 kilometer. De A27 van Utrecht naar Gorkum voor Lexmond 4.